Ze komen met een nieuw groot pakket aan maatregelen. Hiermee moeten scheuren in huizen en ook leed en verdriet sneller en beter worden vergoed. De Tweede Kamer moet nog bekijken wat ze met de voorstellen gaan doen. De baas van TikTok moet vandaag op het matje komen bij het Amerikaanse congres. Hij wordt verhoord omdat ze zich in de VS zorgen maken over de privacy van gebruikers... en of data van Amerikanen bij de Chinese overheid terechtkomen... Bekende influencers zijn vandaag ook in Washington. Zij vinden dat het, platform, dat het een platform is voor actievoerders. En ze vinden zelf dat de filmpjes mensen met elkaar verbinden. TikTok has given me and countless others like me the opportunity to showcase our talents and make a living doing what we love. It's become a vital platform for advocates across society and across the political spectrum to connect, share their stories and help change people's lives. Eén op de vijf mensen pakt een deelscooter om naar een feestje te gaan. Dat kan best als je maar nuchter teruggaat of op een andere manier thuiskomt. Olaf van 22 deed dat niet en stapte dronken op een deelscooter. Hij raakte zijn rijbewijs voor acht maanden kwijt en moest ook een flinke boete betalen, vertelt hij aan AT5. Promulage van 2.023. Ja, dat is hoog. Je mag als beginnende bestuurder mag je maximaal 0,2. En toen dacht ik van ja, ik hoor zoveel verhalen van vrienden die dit doen in Amsterdam. Waarom zou het niet ook goed gaan bij mij? ja, toen ben ik er gewoon opgestapt en echt, nou ja, ze stonden gewoon om een hoekje te wachten op, op zo'n moment, zeg maar. Ja, super dom. Super impulsief. Door zijn verhaal te doen hoopt hij dat anderen ervan leren. Bedrijven die de deelscooters verhuren zeggen er zelf ook al aan te werken. Zo moeten jongeren bij sommige scooters laat op de avond een veiligheidspuzzel oplossen om mee te kunnen pakken. Het weer, af en toe zon, maar ook flink, flink wat buien. Mogelijk met onweer. Het is 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw wat pittige buien met onweer, hagel en harde wind. En dan wordt het tussen de 11 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A27 van Almere naar Gorkum daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hilversum en Knopend lunetten 11 kilometer met een kwartier vertraging. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen 4 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging.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 Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little T showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too bitches getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. Het ritme van Zandvoort. I my Give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to God. all alone I could tell it was your ex by your tongue Why is she calling now after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new things that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids Didn't share no mutual friends you told me that you turned trick when y'all broke up and I get sick. What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know.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 Een snellere en ruimhartiger schaderegeling voor het Groningse aardbevingsgebied... kost 5 tot 10 miljard euro extra. Dat zegt het instituut IMG. Dat stelt een nieuwe aanpak voor van de afhandeling van schade. Volgens de boer-burgerbeweging is het onvermijdelijk... dat sommige politici van BBB een dubbelfunctie krijgen. Door het enorme succes bij de verkiezingen heeft de partij zoveel mensen nodig... dat BBB'ers in de provincie ook in de Eerste Kamer kunnen gaan zitten. Oranje-spelers Tijdens de licht Joey Veerman, Cody Gakpo, Sven Botman en Bart Verbrugge... hebben het trainingskamp verlaten. Ze hebben een virusinfectie. Morgen speelt Oranje tegen Frankrijk. En het weer, in het zuiden en oosten buien, verder ook zon. Het is 12 tot 16 graden. Cause I I've seen her night is still young. Where the hell would she go?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 Was I ever Thomas one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, bet he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fact. Damn. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond.